In de schoonmaakbranche werken zo'n 150.000 mensen, van wie bijna de helft van buitenlandse afkomst is. De vakbond noemt de taalachterstand van veel schoonmakers een groot probleem. In de CAO zijn afspraken gemaakt om nieuwe werknemers een cursus Nederlands aan te bieden. CNV-vakmensen zegt dat de werkgevers en de bonden de middelen niet hebben om die cursussen op te zetten... en vraagt daarom de medewerking van minister Van der Laan. De diefstal van bromfietsen is vorig jaar flink toegenomen. Dat meldt de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. In 2009 werden meer dan 13.000 bromfietsen gestolen. Dat is een stijging van ruim 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Met name scooters zijn populair en ze worden vooral gestolen in de grote steden en Zuid-Limburg. Uit de cijfers blijkt verder dat de kans dat een bromfiets wordt gestolen tien keer zo groot is als de kans dat een auto wordt gestolen. Aantal autodiefstallen nam over heel 2009 licht af, maar vanaf september is er weer een stijging te zien. Dat is voor het eerst sinds 2002. Volkswagen blijft het populairste merk onder dieven, gevolgd door Opel en Ford. 13 Aziatische landen gaan zich inzetten voor de wilde tijger. Ze hebben tijdens een conferentie in Thailand afgesproken dat er een verbod komt op projecten die de leefomgeving van de tijgers bedreigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van wegen en bruggen. Ook willen ze een permanent verbod op de handel in tijgerhuiden. Door de maatregelen moet het aantal tijgers in 2022 zijn verdubbeld. De landen stellen geen extra geld beschikbaar. De programma's moeten worden gefinancierd uit onder meer ecotourisme. Het aantal wilde tijgers in Azië neemt al tientallen jaren af. Aan het begin van de vorige eeuw waren er nog 100.000, nu zijn er nog zo'n 3.500.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 Live. Dit is 20 jaar GFM.